Vijf uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een aanslag op een synagoge in Californië is een vrouw om het leven gekomen... en zijn drie mensen gewond geraakt, onder wie de rabbijn. Een man van 19 is opgepakt. Hij zou het vuur met een semi-automatisch wapen hebben geopend in de synagoge... in Palway iets boven San Diego. Hij scoort na de schietpartij opgepakt nadat hij zelf de politie had gebeld. De man zou eerder brand hebben gesticht in een moskee. In de Amerikaanse stad Seattle zijn vier mensen omgekomen... toen een hijskraan op een kantoorgebouw omviel. De slachtoffers zijn de twee kraanmachinisten... en twee mensen die op de grond in auto's zaten waar de kraan opviel. En verder raakten drie mensen gewond. Ooggetuigen die zeggen dat het erg hard waaide... en dat de kraan in tweeën brak toen die omviel. Afrikaanse atleten mogen toch meedoen aan de halve marathon van Triest. De organisatie die zei gisteren nog dat alleen Europese atleten mee mochten doen... omdat ze uitbuiting van Afrikaanse renners tegen wilden gaan. En managers zouden die tegen zeer lage prijzen aanbieden. En de organisatie zegt nu tegen een Italiaanse krant dat het een provocatie was. En politici die spraken gelijk van racisme en riepen sponsors op om zich terug te trekken. Een goed doel in België roept mensen op de spaghetti-saus weg te gooien... die ze hebben gekocht voor de actie Kom op tegen kanker. De saus die is gemaakt van gehakt waar de E. coli-bacterie in kan zitten. Dat kan diarree, braken en koorts veroorzaken. Het gehakt is gekocht bij een Belgische supermarktketen. Het goede doel is bereid geld terug te geven aan de ruim 200 kopers van de spaghetti-saus... maar hoopt dat de supermarkt misschien met een betere oplossing komt. Het weer nog, er trekken nog altijd buien over het land. Het koelt af tot een graad of zes. Overdag ook buien, die worden in de loop van de middag minder. verder schijnt de zon af en toe en blijft het fris met 11 tot 14 graden. En ook gaat de wind iets liggen. Vanaf maandag minder wisselvallig met af en toe zon en ongeveer 15 graden.